Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Hulporganisaties hebben in de tweede helft van vorige maand... veel meer donaties gekregen voor Gaza dan in de eerste helft van de maand. Bij het Rode Kruis waren het er drie keer zoveel. Het geld kwam vooral van particulieren. Een woordvoerder zegt dat dat komt doordat mensen de beelden... van uitgehongerde mensen zien in Gaza en iets willen doen. Ook Save the Children kreeg meer donaties. In Italië proberen reddingswerkers een grote brand bij de vulkaan Vesuvius te blussen. De brand woedt in een natuurgebied en begon aan de voet van de vulkaan bij de plaats Terzigno. Inwoners hadden al vijf dagen lang meldingen gemaakt van kleinere branden... maar de autoriteiten zouden die hebben onderschat. De brand wordt bestreden met zes blusvliegtuigen en vier helikopters. Ook het Italiaanse leger is ingezet. Uit voorzorg is het park gesloten voor bezoekers. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de volledige inname van Gaza nodig is... om Hamas definitief te verslaan en de gijzelaars te bevrijden die Hamas nog in handen heeft. Hij herhaalde tegenover journalisten dat hij Gaza niet blijvend wil innemen. Na ontwapening van Hamas zou een Arabische troepenmacht voor veiligheid in Gaza moeten zorgen, al dus Netanyahu. Netanyahu zei ook dat hij weer journalisten gaat toelaten in Gaza, maar alleen onder begeleiding van het leger. Hij beschuldigde de pers ervan dat ze nepnieuws verspreiden over de hongersnood in Gaza. Op het EK Hockey in München-Gladbach hebben de Nederlandse mannen gewonnen van België. Het werd 4-2. Terrence Pieters scoorde twee keer en Jip Jansen ook. Hij benutte twee strafballen. Het was de tweede groepswedstrijd op het EK. De eerste tegen Spanje werd ook gewonnen. Morgen komen de vrouwen weer in actie. Zij spelen hun tweede groepswedstrijd tegen Duitsland. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en het koelt behoorlijk af naar 9 tot 13 graden.